Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Dat uit eerwraak. Dat valt op te maken uit een rechterlijke uitspraak tegen de vader van de jongen. Die komt uit Afghanistan. De jongen verklaarde bij de politie dat zijn moeder volgens de Afghaanse tradities geen initiatief had mogen nemen om te scheiden van zijn vader. Die mening is hem volgens de rechtbank opgedrongen door de vader. De moeder raakte zwaar gewond, de jongen zit sinds de steekpartij vast. De vader is vandaag veroordeeld tot een jaar cel omdat hij een paar weken voor de steekpartij de jongen en zijn broertje tegen de zin van de moeder had meegenomen naar het buitenland. Nederlandse F-16's hebben een aanval uitgevoerd op de terreurorganisatie Islamitische Staat in Oost-Syrië, in de provincie Der al-Zor. Het heeft het ministerie bekendgemaakt. Bij de vorige missie in IS-gebied kwam er kritiek op een gebrek aan openheid over de Nederlandse militaire acties. Minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra zegt dat er wordt gekeken naar manieren om meer informatie vrij te geven. Sinds vorige week worden weer Nederlandse F-16's ingezet boven Oost-Syrië en Irak. En Nederland heeft vorig jaar een schip met generatoren die voor Noord-Korea waren bestemd laten onderscheppen. De Nederlandse autoriteiten waren door een EU-land getipt. NRC heeft de zaak geconstrueerd, gereconstrueerd op grond van een Nederlands VN-rapport. De VN heeft sancties ingesteld tegen Noord-Korea. De Nederlandse exporteur had de lading verkocht aan een Noord-Koreaan die zich voordeed als Chinees. De Noord-Koreaan heeft na de ondervraging dat ook bekend. Hij gaf ook toe dat hij vaker op deze manier inkopen had gedaan. Omdat de Nederlandse onderneming dacht dat de lading voor China was bestemd... wordt het bedrijf niet vervolgd voor schending van de VN-sancties. Het weer. In de loop van de avond wordt het wat droger. In opklaringen ontstaat dichte mist en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen nog steeds bewolking met maar af en toe wat regen en het wordt morgen 7 graden.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 De jongen verklaarde bij de politie dat zijn moeder volgens de Afghaanse tradities geen initiatief had mogen nemen om te scheiden van zijn vader. Die mening is hem volgens de rechtbank opgedrongen door de vader. De moeder raakte zwaar gewond, de jongen zit sinds de steekpartij vast. De vader is vandaag veroordeeld tot een jaar cel omdat hij een paar weken voor de steekpartij de jongen en zijn broertje tegen de zin van de moeder had meegenomen naar het buitenland. Nederlandse F-16's hebben een aanval uitgevoerd op de terreurorganisatie Islamitische Staat in Oost-Syrië, in de provincie Der al-Zor. Het heeft het ministerie bekendgemaakt. Bij de vorige missie in IS-gebied kwam er kritiek op een gebrek aan openheid over de Nederlandse militaire acties. Minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra zegt dat er wordt gekeken naar manieren om meer informatie vrij te geven. Sinds vorige week worden weer Nederlandse F-16's ingezet boven Oost-Syrië en Irak. Nederland heeft vorig jaar een schip met generatoren die voor Noord-Korea waren bestemd laten onderscheppen. De Nederlandse autoriteiten waren door een EU-land getipt. NRC heeft de zaak geconstrueerd, gereconstrueerd op grond van een Nederlands VN-rapport. De VN heeft sancties ingesteld tegen Noord-Korea. De Nederlandse exporteur had de lading verkocht aan een Noord-Koreaan die zich voordeed als Chinees. De Noord-Koreaan heeft na de ondervraging dat ook bekend. Hij gaf ook toe dat hij vaker op deze manier inkopen had gedaan. Omdat de Nederlandse onderneming dacht dat de lading voor China was bestemd... wordt het bedrijf niet vervolgd voor schending van de VN-sancties. Het weer. In de loop van de avond wordt het wat droger. In opklaringen ontstaat dichte mist en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.